al 25 keer. de finale van de Afrika Cup gaat zondag tussen Ivoorkust en Zambia. Ivoorkust versloeg Mali in de halve finale met 1-0 en Zambia won ook met 1-0 van Ghana. Ivoorkust won het toernooi één keer in 1992.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 Hij zei niet welke, er zou een verschil van mening zijn over het korten op de pensioenen. Volgens de Griekse premier gaat het overleg met de Europese Centrale Bank, de EU en het IMF meteen verder. Die eisen een reeks aan bezuinigingsmaatregelen. Het is de bedoeling dat er nog vannacht overeenstemming is over verdere bezuinigingen voor de geplande ontmoeting tussen de Europese ministers van Financiën. De Syrische stad Homs heeft volgens inwoners te maken gehad met de zwaarste bombardementen tot nu toe. Voor de vijfde dag op rij werd de stad aangevallen door het regeringsleger. Volgens activisten vielen er ook weer tientallen tot mogelijk honderd doden. Moordbrigades zouden van deur tot deur zijn gegaan om dissidenten uit te schakelen. Ook uit andere steden komen berichten over aanvallen van het leger. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft zijn zorg over het geweld in Syrië overgebracht aan de Syrische ambassadeur heeft de Syrische ambassadeur gezegd dat president Assad moet opstappen. Er komt voorlopig geen Elfstedentocht. Dat zei voorzitter Wieling van de vereniging De Friese Elfsteden vanavond in Leeuwarden... na de vergadering van de 22 rajonhoofden. Het ijs is nog te slecht. Vrijwel nergens wordt de vereiste 15 centimeter dikte gehaald. En een eerste deel van de stripserie Suske en Wiske is door een Nederlandse verzamelaar op een veiling gekocht voor 21.